7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert... bij de bestrijding van de corona-epidemie... vergadert morgen over het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte. Er gaan steeds meer stemmen op om de maskers verplicht te stellen. Wanneer het advies van het OMT over mondkapjes openbaar wordt... is nog onduidelijk. Het advies gaat eerst naar het kabinet. Duitsland gaat een coronatest verplicht stellen voor reizigers die uit risicogebieden terugkeren. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. De Duitse regering wil op die manier een nieuwe golf besmettingen voorkomen. Vorige week werd al aangekondigd dat teruggekeerde reizigers zich op vrijwillige basis konden laten testen. Die test wordt nu dus verplicht. Bij een negatief resultaat hoeven ze niet 14 dagen in afzondering. Duitsland beschouwt onder meer de VS, Turkije en Israël als risicovolle landen. In de Amerikaanse honkbalcompetitie is na drie speelronden sprake van een corona-uitbraak. Bij de Miami Marlins zijn zeker 13 spelers en twee coaches positief getest. Daarom is besloten om de wedstrijd van vanavond tegen Baltimore niet door te laten gaan. En ook een andere wedstrijd tussen de Yankees en de Phillies gaat uit voorzorg niet door... omdat de Phillies gisteren nog tegen de Marlins speelden. Honkbalbond MLB zegt dat er volop wordt getest. BMW gaat het salaris van managers koppelen aan de hoeveelheid CO2 die de auto's van het bedrijf uitstoten. De Duitse autofabrikant wil de uitstoot van zijn auto's in tien jaar tijd met een derde verlagen. En als dat niet lukt gaan de managers dat in hun portemonnee merken, heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Om de doelstellingen te halen moeten er over drie jaar zeker twaalf modellen op de markt zijn die volledig elektrisch zijn. Nu produceert BMW nog maar één elektrisch aangedreven auto. Het weer op steeds meer plaatsen klaart het op. Het is 22 tot 28 graden. Vanavond draait de wind naar het westen, waardoor het morgen een stuk koeler is met 19 tot 23 graden. Verder is het morgen wisselend bewolkt en kan in het binnenland nog een enkele bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de snelwegen in ons land.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 En over die digitale brievenbus gesproken, daar is nu weer tijd voor geworden. We gaan naar Canada. sint Albert, Alberta. Daar komt de band Paradise Motel vandaan. Van hun debuutalbum Black Dove ga je luisteren naar If You Ever Leave Me. cast a little spell on me When I looked you in the eye I knew that I had it bad Everybody told me that you made me blue I didn't stand a ghost of a chance with you Now you're mine and I fight, I don't fight And I never feel sad Tell me, boy, that this is it. If you ever leave me, darling, I'm begging you, can I come too? thing that's ever happened to me. I can tell you right now. boy, that this is it. If you ever leave komen uit Canada en heten Paradise Motel. En dit was If You Ever Leave Me. Wil je jouw muziek nu ook bij ons onder de aandacht brengen? Stuur het even op. info.nashforradio.nl is het e-mailadres waar je het naartoe mag sturen. En als het eh, in de show past, ga je het zeker op in een van onze volgende shows voorbij horen komen. In onze shows is ook altijd plekje voor country gospel. En dat gaan we nu draaien. 2011 bracht Kenny Rogers het album The Love of God uit. En van dat album ga je luisteren naar de titelsong. I could follow him. I could pledge my faith. Bound by duty I could honor and obey But the love I found is compelling me To serve Him from a heart that's been redeemed I would give my all of fear Thinking only that the end is drawing near Oh, but Lord, I pray That in all I do I'll be driven only by what pleases you I would give my laatste noot mooi. Kenny Rogers en For the Love of God. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat en daarvoor gaan we naar 1961 met het origineel. En in 1980 werd er een hele mooie coverversie van gemaakt. Over welk nummer heb ik het? Over I Fall to Pieces. Het werd geschreven door Hank Cochran en Harlan Howard... en werd de eerste nummer 1 hit voor Patsy Klein. Harlan bood het nummer eerst aan bij Decca-producer Owen Bradley... die het nummer aan Brenda Lee aanbood, maar die wilde het niet opnemen. En ook Roy Drusky had er geen oren naar. Patsy nam het uiteindelijk na wat twijfelen in 1961 op... en in 1980 brachten Willie Nelson en Ray Price het uit een duet. Je gaat dus twee keer, twee keer luisteren naar I Fall to Pieces. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I... Smoky Rich Boys en de Kentucky Country Home. Lekkere bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We gaan voor onze laatste keer naar de digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Amerika en wel naar Edinburgh, Texas... voor de nieuwe single van Matt Castillo. Dit is Say It. so long If our song is over I'll be gone Say it, say it, say it Say that you don't want me Say that you won't ever feel the kinds of things that I want someone who hier bij de Nashville Radio Show. We gaan nu naar 1962 en dat doen we met een nummer van Dolly Parton. Ja, deze dame zit al zo lang in de muziek. Het is ongelooflijk hoeveel nummers zij al op haar naam heeft staan. Dit is er eentje van It's Sure Gonna Hurt. Nashville Radio Show. Listen here to some Dolly classics. It may not kill me, but it's you. 62 alweer. Wat een tijd, hè? Wat een tijd geleden. Dolly Parton en It's Sure Gonna Hurt. Samen met de Mary Melody Singers zelfs. Ehm, we gaan wat Amerikanen voor jullie draaien. De zoon van Steve Earl, Justin Towns Earl, maakt ook muziek. Dit is Mornings in Memphis. to the bridge. snow dawning light Stars fade into clear blue sky No sign of life Over on the Arkansas side ah, But before I go Wait for the sun itself to show A new daylight Muddy water turned to gold just stay I know I'll be back this way again. country classic. Won't you give me just one more chance? Maybe we can make a little romance. No reason why you and me can't get it back together like it used to be. Give me, give me, give me just another try. I can't have you, I'm gonna die. Give me one more chance. Give me one more chance remember 1984. En dat deden we met een nummer van het album Kentucky Hearts, Exile and Give Me One More Chance. Nu is tijd voor een stukje volk. Vind ik tijd voor geworden. Nel en Jim Band en Steel. En daarna Loretta Lynn en Ernest Stapp. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comments. These calloused old hands have worked the shipyard steel. They played the saddest songs that you could ever feel. And dried teardrops on a cold and lonely night. Knowing when to let go and when to hold on tight. If these calloused old hands have built my life. rigs when I was 21 and played dingy bars for a pocket full of fun. Chips slag from a new made weld, making a rhythmic sound. To take my mind from the shipyard out to the fiddling ground to play another round. heights of the cold hard pipe, hundreds of feet from ground. Sing my songs in concert halls, half the world around. Worked on the hot black steel in a hundred degree heat. Shielding myself from the molten sparks with the leather from head to feet. It can nearly make you weep. These calloused old hands have worked the shipyard steel. They play the saddest songs that you could ever feel. And dry teardrops on a cold and lonely night. Knowing when to let go and when to hold on tight. These calloused old hands have built my life. lines to rail. I work the molten steel and I listen for the whale. of the whistle at quitting time to go and rest my head. Thankful I made it through another day working full speed ahead. Dreaming of a guitar in my hand. These calloused old hands have worked the shipyard steel. They play the saddest songs that you could ever feel. And dry teardrops on a cold and lonely night. Knowing when to let go and when to hold on tight. These calloused old hands have filled my life. is de Nashville Maandartiest. Now we go our separate ways, Mr. and Mrs. used to be. For oh so long I've loved you, I know that you love me. I moved on and we grew far apart. It's not the way I want it, but the judge has set you free. Although you're still the first one in my heart, I just don't understand it. How people we have known, but somehow disagree. I hope that you'll be happy. The same to you from me. Now we go our separate ways, Mr. and Mrs. used to be. foursome belongs to me. What started out as heaven reached an end. I guess we could have made it, but pride stood in our way. For love to live, it must have words we never seem to say. And so I'll say goodbye now kiss the kids for me. Now we go our separate ways, Mr. and Mrs. used to be. En zo heette het nummer van Loretta Lynn en Ernest Tubb. Mr. and Mrs. Used To Be. In 1965 namen die twee een, eh, een album samen op. En dat eh, had zoveel succes dat daar nog twee van dat soort albums zouden volgen. En volgende week hoor je natuurlijk uiteraard weer wat meer van Loretta Lynn. En heb je nu zelf een favoriet? Mail even. is ons e-mailadres. En dan eh, ga ik hem even voor je opzoeken. We gaan nu muziek uit België voor je draaien. Van de Black Hills country band. Dit is Are You Ready? nog twee nummers te goed van het Spotlight album. Dat is Brand New Man uit 1991 van Brooks and Dunn. Je gaat achter elkaar luisteren naar Lost and Found en daarna I've Got A Lot To Learn. Dit is het Nashville Spotlight album. I lost her trail on Friday night. She was gone before I got home. She'd been getting restless in that big house. Dit is het Nashville Spotlight Album. These honky tonks and bright lights used to thrill me. I'd paint the town and stumble in at dawn. stay Legende Bobby Bear uit 1964 en Four Strong Winds. Het zetten we op. De show is alweer klaar. Niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan van Reba McIntyre, Little Rock.